Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Minister Schouten gaat het gebruik van stroomhalsbanden voor honden verbieden, schrijft de Telegraaf. Volgens de minister veroorzaakt de stroomhalsband veel leed. Defensie en de politie gebruiken ze om speurhonden te trainen. De minister wil ook optreden tegen misstanden bij het doorfokken van raskatten vanwege hun uiterlijk. Sommige designraskatten, zoals de Bambino Swing, zijn zo vaak doorgefokt dat ze te korte pootjes hebben en geen snorharen. Veel dieren zouden al doodgaan in de baarmoeder. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wil de belastingaangifte van president Trump van de afgelopen zes jaar inzien. De democratische voorzitter van de Belastingcommissie wil de persoonlijke aangifte van Trump zien en die van enkele van zijn bedrijven. De documenten moeten inzicht geven in zijn financiële belangen en eventuele belangenverstrengeling. Het is voor het eerst in 45 jaar dat deze commissie belastingdocumenten opvraagt van een zittende president. En oud-Nissan-topman Carlos Ghosn is in Tokio opnieuw gearresteerd. De Japanse aanklager wil nog niet zeggen waarom hij is opgepakt. Gisteren werd wel duidelijk dat er een nieuwe aanklacht komt... die zou gaan over verdachte betalingen van tientallen miljoenen euro's... aan de Nissan-importeur in Oman. Ghosn zegt onschuldig te zijn. Het is de vierde keer dat hij is gearresteerd. Ghosn wordt beschuldigd van grootschalige fraude. Hij zat al 108 dagen vast in Japan. En het pistool waarmee Vincent van Gogh vermoedelijk zelfmoord heeft gepleegd... wordt deze zomer geveild door een Frans veilinghuis. Het wapen wordt omschreven als het bekendste wapen uit de wereldwijde kunstgeschiedenis... en moet tussen de 40 en 60.000 euro opleveren. Het werd in de jaren 60 ontdekt in een akker buiten het Franse dorp Auvers. Op die plek schoot Vincent van Gogh zichzelf in 1890 in de borst. Hij was toen 38 jaar oud. En dan het weer. Op veel plaatsen is het vandaag bewolkt. Vooral in het noordoosten kan regen vallen. Er staat weinig wind.